Volgens haar zijn er niet overal lange wachtlijsten... Zondag berichtte de NOS dat tientallen ziekenhuizen te lange wachtlijsten hebben. In sommige gevallen van meer dan 20 weken. Het gaat vooral om ingrepen en behandelingen die ouderen nodig hebben. Zoals pijnbestrijding, oogheelkunde en reumatologie. Pensioenfondsen waren vorig jaar fors meer kwijt aan vermogensbeheerders die voor hen pensioengelden beheren. Dat blijkt uit een onderzoek onder bijna 300 Nederlandse pensioenfondsen. De kosten stijgen doordat er tegenwoordig prestatieafspraken met de beleggers worden gemaakt. Hoe hoger het rendement is, hoe meer de fondsen de beheerders betalen. Het kost gemeenten, investeerders en werkgevers grote moeite om extra verblijfplaatsen te vinden voor arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa. Dat komt onder meer door verzet van burgers, maar soms ook van gemeenten. Dat blijkt uit een brief die minister Blok aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De komende vijf jaar moeten er in Nederland bijna 31.000 verblijfplaatsen voor arbeidsmigranten bijkomen. Minister Blok maakt zich zorgen over die opvang in een aantal regio's. De situatie in de regio's Eindhoven en Rotterdam noemt Blok zorgelijk. Staatssecretaris Dekker is niet van plan in te grijpen in de sportjes van de publieke omroep. In de sportjes levert de publieke omroep kritiek op de bezuinigingen en de VVD vindt dat misbruik van zendtijd. NPO-voorzitter Hagort zei vanmorgen al dat ze worden uitgezonden in de zendtijd waarin omroepen hun eigen sportjes mogen uitzenden. Staatssecretaris Dekker benadrukte dat het een goed gebruik is dat de politiek niet ingrijpt in de inhoud van programma's. Wel zet ook hij vraagtekens bij bepaalde onderdelen van de sportjes. Het weer voorlopig volop zon en in het zuiden mogelijk wat bewolking. Er staat een stevige oostenwind. Langs de noordkust is de wind krachtig. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen is er weinig verandering. Dit was het NOS. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staat file op de A13 van Den Haag naar Rotterdam... tussen Delft-Noord en Delft-Zuid 3 kilometer. A15 Europoort Rotterdam bij Pernis 3. Op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... daar is bij knooppunt Gouwen de rechte rijstrook dicht. Er staat een auto in brand dat levert 2 kilometer file op. Tot slot een lange file vanaf de Maasvlakte, de N15, richting Rotterdam...